is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Frankrijk levert het waarschijnlijk snel uit aan diens vaderland. Het uitleveringsbevel is al begin vorige maand ondertekend door premier Fillon. Zo heeft Noriega's advocaat bekendgemaakt. Wanneer Noriega op een vliegtuig wordt gezet is nog niet duidelijk. Noriega werd in 1989 gearresteerd tijdens de Amerikaanse invasie in Panama. Zat bijna 20 jaar vast in de VS voor onder andere drugshandel en afpersing. Vorig jaar werd hij uitgeleverd aan Frankrijk dat hem beschuldigde van het witwassen van drugsgeld. In Panama is hij bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel voor misdaden gepleegd tijdens een bewind. Minister Roosenthal van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van Syrië op het matje geroepen over het aanhoudende geweld in dat land. De afgelopen dagen zouden in de stad Hama 140 opstandelingen zijn gedood door het leger dat gebruik maakte van tanks en scherpschutters. Minister Rosenthal noemt het geweld in Syrië vreed en verwerpelijk en hij wil dat de internationale gemeenschap de druk op het regime blijft opvoeren. Ook wil hij strengere EU-sancties tegen het regime van president Assad. De Nederlandse ambassadeur in Syrië wordt niet teruggeroepen. Italië heeft dat gisteren wel gedaan. Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd de aanwezigheid van zuurstofmoleculen in de ruimte te bewijzen. De Herschel ruimtetelescoop, die in 2009 werd gelanceerd, heeft de moleculen aangetroffen in een gebied in de Orionnevel, waar nieuwe sterren worden gevormd. Zuurstof is na waterstof en helium het meest voorkomende element in de kosmos. Alleen waren er tot nu toe alleen atomen van waargenomen. Het zuurstofmolecuul, dat het leven op aarde mogelijk maakt, was nog niet eerder gezien. Het weer wisselend bewolkt. In het westen kans op wat regen en minima rond 17 graden. Overdag eerst wat zon, maar in de middag buien. Plaatselijk met onweer, hagel en veel neerslag. Voor de buien uit ligt de middagtemperatuur tussen 24 en 28 graden.